Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een jongen van 17 is om het leven gekomen in Os. De jongen reed op een fatbike en kwam in botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde op een weg aan de zuidkant van de stad. De overleden jongen komt volgens de politie ook uit Os. Hoe de botsing kon gebeuren is niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek. Rusland voert opnieuw grootschalige luchtaanvallen uit op de Oekraïense hoofdstad Kiev... Dat meldt een hooggeplaatste Oekraïense militair. Het zou gaan om een groot aantal drones en raketten. Ooggetuigen melden meerdere explosies. Naast Kiev zijn er ook aanvallen in Kharkiv gemeld. De afgelopen dagen voerde het Russische leger al meerdere grote luchtaanvallen uit op Oekraïnse steden. Rusland zegt vannacht ook zes drones die onderweg waren naar Moskou uit de lucht hebben geschoten. De Duitse vrouw van 39, die vrijdag op het Centraal Station van Hamburg mensen verwonden met een mes, gaat naar een psychiatrische kliniek. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De politie zei eerder al dat de Duitse vrouw waarschijnlijk een psychische stoornis heeft. Ze zou geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. De vrouw wordt verdacht van poging tot doodslag op 15 mensen. Drie andere mensen zouden gewond zijn geraakt door een val of doordat ze schrokken. De toestand van de 18 slachtoffers van de mesaanval in Hamburg is inmiddels stabiel. De film It Was Just an Accident is op het filmfestival in Cannes bekroond tot beste film. De Iraanse regisseur Jafar Panahi nam de prijs, de Gouden Palm, in ontvangst. hij, zei tot eh, hij zat tot twee jaar terug in een beruchte gevangenis in Teheran. De film gaat over een ontvoering van een man die lijkt op een bewaker die hem daar martelde in de gevangenis. Het weer, vooral in het noorden veel regen, op andere plaatsen motregen. De temperatuur daalt naar een graad of 12.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 Feel the weight is off my shoulders As my feet become unstuck Another good time's on which we do depend to watch it burst. To make noise, I use my breath. To unlock doors, I use a key. And when I'm looking for something, I use my eyes.